Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht zijn gisteravond twee flats ontruimd. In de buurt stond een auto geparkeerd waar explosief materiaal in zat. Uit voorzorg moesten 240 mensen hun appartement uit. Halverwege de nacht mocht iedereen weer terug naar huis. Van wie de auto is waarin het explosief materiaal zat is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst heeft de lading meegenomen. Die wordt ergens anders onschadelijk gemaakt. Vanwege het politieonderzoek lag ook het tramverkeer tussen Nieuwegein en IJsselstein een tijdje stil. Meer dan 100 organisaties roepen landen op tot actie in de Gazastrook. De hulp- en mensenrechtenorganisaties eisen dat humanitaire hulp aan Gaza niet meer wordt tegengehouden. En dat er een permanent staakt het vuren komt. Zelfs hun eigen hulpverleners in Gaza houden het bijna niet meer vol, zegt Oxfam Novib. We zien op dit moment dat het, dat het heel snel eh, gaat, dat ze afvallen, dat ze wanhopig zijn. Eh, dat ze inderdaad ook op zoek moeten naar voedsel bij die eh, hele gevaarlijke voedselpunten. Ook Artsen zonder Grenzen en Save the Children doen mee aan de oproep. Ruim een half jaar na de branden in Los Angeles is nog een slachtoffer gevonden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd. De branden veroorzaakten begin dit jaar enorme schade in de buitenwijken van de Amerikaanse miljoenenstad. Tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. En natuurbeschermers maken zich zorgen over de goudvis. Steeds vaker dumpen mensen het oranje beestje in beken of vijvertjes. En dat is niet de bedoeling, zeggen ze. De goudvis komt oorspronkelijk uit China. En is dus een dier dat hier helemaal niet thuis hoort. En dat heeft dan onder meer gevolgen voor salamanders, zegt deze onderzoeker bij Hart van Nederland. Ze eten de eitjes op, ze eten de larven van die salamanders op. Ze vreten ook vaak planten op, woelen de bodem om. Dus dat, dat ecosysteempje wordt gesloopt. Omdat ook zo'n goudvis, zeker als je er een paar ooit zo'n poeltje hebt, dat worden er snel duizenden. En je krijgt ze er bijna niet meer uit. Zijn advies voor mensen met een goudvis te veel? Aan iemand geven met een vijver, op marktplaats zetten... of de vissen langsbrengen bij een vissenasiel. Heb ik het weer voor je, vooral in het zuiden en zuidoosten kan een buitje vallen. In de rest van het land vooral droog. De zon komt er zelfs af en toe bij en het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Hoogmade en Hoofddorp 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag.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 Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho. Ho. ho, ho. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho.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 Meer dan 100 organisaties roepen landen op tot actie in de Gazastrook. De hulp- en mensenrechtenorganisaties eisen dat humanitaire hulp aan Gaza niet meer wordt tegengehouden... en dat er een permanent staakt het vuren komt. Begrafenissen en crematies zijn de afgelopen 10 jaar bovengemiddeld veel duurder geworden, bijna 40 procent. In diezelfde periode was de algemene inflatie ruim 9 procentpunt lager... blijkt uit een analyse van CBS-cijfers. Het Openbaar Ministerie is inderdaad gehackt, meldt NRC. De organisatie haalde alle systemen eerder al offline na vermoedens. Of er informatie is gestolen en om welke gegevens het gaat, is niet bekend. Het weer, vooral in het zuiden en zuidoosten enkele buien. Verder overwegend droog en afwisselend wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Dit is ZFM. million faces I don't know I say the words you don't I keep on falling.